dancing without the sound. It ain't nothing, oh, nothing, no, no. You take your number and you stand in line, and they watch to see how high you're gonna climb. Pat on the back, better luck next time. It ain't nothing, no, it ain't but a heartbreak time. Stardust, well, it's a funny thing. It can make you cuss, it can make you sing touch it gets hard to explain some days. I've seen them rise, I've seen them fall. Some get nothing, Lord, some get it all. Some just run while others crawl away. Hold my hand, baby, don't let go got some front money and I got a next show. And I'm, I'm gonna need you down this yellow brick road. This ain't nothing but a heartbreak town. Square people in a world that's around and they watch you dancing without the sound. It ain't nothing, oh, nothing nothing, nothing at all. You take your number and you stand in line and they watch to see how high you're gonna climb. Pat on the back, better luck next time. It ain't nothing, oh, it ain't nothing but a heartbreak time. Daryl Scott, hij heeft een contract getekend bij eh, Sugar Hill Records en daar kan hij zijn ei helemaal kwijt. Het verhaal gaat dat Chip Taylor dat ook een tijdje gedaan heeft. Zijn uh, contracten getekend bij andere platenmaatschappijen. Maar op een gegeven moment zei hij van, ik kan mijn muziek toch niet brengen zoals ik dat graag zou willen. Daarom heeft hij een eigen platenmaatschappij opgericht. En die luistert naar de naam Train Wreck Records ook in Amerika.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 De proeven vallen samen met toenemende spanningen met de westerse wereld. Breder werd bekend dat Iran een tweede installatie bouwt voor het verrijken van uranium. Vier jaar na de invoering zijn er nog altijd grote problemen met het communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000. Op 65 locaties heeft het systeem nauwelijks of helemaal geen bereik. Daaronder zijn de petrochemische industrie in Pernis, de kerncentrale in Borselen en de gevangenis voor zware criminelen in Vught. Dat blijkt uit een vertrouwelijke lijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken die in handen is van het programma Zembla. Volgens onderzoek van Zembla is er ook onvoldoende bereik in veel tunnels, ziekenhuizen, stadions en winkelcentra. Het systeem raakt snel overbelast doordat de masten te weinig capaciteit hebben. Daardoor werkt het juist bij grote incidenten niet. Op de snelweg A58 in Noord-Brabant is gisteravond een voetganger omgekomen. Het is een man van 61 uit Best. Bij Oorschot werd hij geschept door een auto toen hij plotseling overstak. Hij was op slag dood. Waarom de voetganger de snelweg opliep is niet bekend. De snelweg was gisteravond een paar uur afgesloten voor onderzoek. Hulpdiensten hopen vanmiddag alle brokstukken te hebben opgeruimd van het treinongeluk van donderdag bij Barendrecht. Het herstel van het spoor duurt waarschijnlijk nog enkele dagen. Vannacht hebben Leopard-tanks van het leger een locomotief weggetrokken. Later worden de tanks ingezet om draaistellen van de treinen weg te halen. Er wordt met tanks gewerkt omdat kraanwagens niet bij de plaats van het ongeluk kunnen komen. De locomotieven botsten tegen elkaar onder een viaduct in de A15. Het weer. Op de meeste plaatsen vrij zonnig en rustig herfstweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden.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 And after all the loves of my life, oh, after all the loves of my life. een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is één leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaarder bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Igor het maar wezen. Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie al. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geïnterviewd. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog import belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid de kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, van ons komt in ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is geen mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, trojka daar. Ja, je ziet er veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds het leverbaar. Trojka hier, trojka daar. Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met islamisch handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald en schaar. hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee half om en één tartaar. Trojka hier, trojka daar. Een liefdadigheidsbazaar. Trojka hier, trojka daar. Hulde aan het gouden paard. Trojka hier, trojka daar. Oei, hoe suffend staat gij daar? Trojka hier, trojka daar. Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abattoir? Trojka hier, trojka daar. Bas, gitaar en klapsigaar. Trojka hier, trojka daar. Flink gebouwde weduwnaar. Trojka hier. Leef onze goede tijd. charcoal burning everywhere. Rows of houses that are all the same, and no one seems to care. So Mrs. Gray, she's proud today because the roses are in bloom. Mr. Green, he's so sky 17. In all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? had enough of my. Are you reeling in the what's the